Zes uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Tijdens de hittegolf eind vorige maand stierven zo'n 400 mensen meer dan in een gemiddelde zomerweek. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal overleden er in die week ruim 2900 mensen. Er zijn vooral meer mensen van 80 jaar en ouder overleden. Tijdens de hittegolf werden de hoogste temperaturen ooit in Nederland gemeten. Het record was voor Gilserijen. Daar werd het 40,7 graden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor India aangescherpt. Mensen wordt aangeraden niet naar de deelstaat Kashmir te gaan... en grote steden daar alleen te bezoeken als het echt noodzakelijk is. Het ministerie doet dat vanwege de opgelopen spanningen in Kashmir. Mogelijk worden Amerikaanse wapenwetten strenger. De republikeinse meerderheidsleider in de Senaat wil kijken... of achtergrondcontroles van mensen die een wapen willen kopen... kunnen worden uitgebreid... De Amerikaanse wapenwetgeving staat weer ter discussie... vanwege de aanslagen in El Paso en Dayton... waarbij zo'n 30 mensen omkwamen. Drugsgeweld heeft in Mexico 19 levens gekost. In de stad Uruapan hingen negen lijken aan een brug... en werden er nog eens 10 gevonden langs de kant van de weg. Aan de brug hing ook een spandoek met een dreigement aan een drugskartel. De politie in Zeeland waarschuwt mensen voor een onbekende man... die een peuter woensdag een knuffelbeertje gaf... waarin opnameapparatuur bleek te zitten. Het kind kreeg de knuffel op een rommelmarkt in zuid De man zei dat hij de peuter lief vond, zegt de politie. Zijn ouders ontdekten later een camera en een microfoon in het beertje. Het weer dan nog. Het wordt een warme en vochtige dag met buien. In het zuiden en oosten is daarbij ook kans op onweer en windstoten. Het wordt 23 tot 28 graden. Morgen af en toe een bui, geregeld zon en veel wind. Aan zee wordt het stormachtig.